ver in de vreemde, ver van je land. Sloot ik je ogen, drukte je hand, ver in den vreemde, staat nu een kruis. Jij gaf je leven. je huis. Je had geen angst om voor je land te strijden. Je was nog jong, de oorlog trok je aan. Op zekere dag ging jij van alles scheiden en bent toen ver vreemde ingegaan. Ver in den vreemde, ver van je land, sloot ik je ogen, drukte je hand. Ver in den vreemde staat nu een kruis. Jij gaf je leven ver van je huis. Mijn beste vriend, ik heb je steeds bewonderd. Je moed en trouw heb ik zo vaak benijd. Je was een held wanneer er werd gevonden. Je bleef een held tot in je laatste strijd. Ver en vreemde, ver van je land, sloot ik je ogen, drukte je hart. Ver en vreemde staat nu een kruis. Jij gaf je leven ver van je huis. Het valt me zwaar je moedertje te schrijven dat jij voorgoed van haar bent heen gegaan Jij zult altijd een voorbeeld voor ons blijven. Tot in de dood heb jij je plicht gedaan. Verre en vreemde, ver van je land, sloot ik je ogen liefde je houdt. Verren en vreemde staat nu een kruis. Jij gaf je leven ver van je huis.